via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl en dit zijn ze dan. De drie headliners voor eh, Best Cap Secret 2020. Afgelopen vrijdag toen maakte het eh, festival Best Cap Secret eh, meer dan 50 nieuwe namen bekend. Ja, voegden zij toe aan de line-up. Nadat eerder die week, afgelopen woensdag, vorige week woensdag ook al de Strokes bekend werden gemaakt als een van de headliners van het festival voor de zaterdag. Nu zijn dus ook onder meer Catfish en The Bottleman, The Avalanches en Maggie Rogers bevestigd. Nou, ik draaide in ieder geval de drie headliners. De National met uh, eh, Bloodbus Ohio. The Strokes met eh, Reptilia. De Strokes ga je misschien ook eh, volgende, uur wel nog een keertje horen. En ook Massive Attack nog eens laatst met Teardrop. er zijn dus ja, een aantal belangrijke nieuwe namen toegevoegd aan de line-up. Ik noemde er al een paar. Ehm, ook Bad Bad Not Good. nou, Catfish and the Bottleman. Dive. Dope Lemon. Jarvis Cocker, bekend van Pulp met zijn nieuwste live project Jarv Is. Magic eh, Maggie Rogers en de Avalanches zij, eh, zijn allemaal toegevoegd eh, aan die line-up. En nou, eerder voegden zich ook ja, eerder al grote bekende namen als nou, onder andere dus Massive Attack, The National en nou, nog heel wat andere. Goedenavond, welkom bij Going Underground. Welkom in het Valhalla van de alternatieve popmuziek. Ehm, vanavond tot 11 uur Going Underground op je radio. Op de lokale hoop gehoord met de beste alternatieve rock, Britpop, elektronica, grunge, new wave, punk. En we gaan ook zeker wat metal vanavond vanavond draaien. Ik heb eh, een, eh, het volgende uur heb ik een track van Tool voor je klaarstaan. Gisteren stond eh, Slipknot in een uitverkochte Ziggo Dome. Dus daar gaat ook sowieso wat ja, van voorbij komen. En voor de rest inderdaad, nou, inderdaad wat van die line-up van Best Cap Secret. Een aantal van die namen gaan we vanavond draaien. Wat vergeten classics. En er is dus natuurlijk ook nieuwe muziek. En ook zij staan op Best Cap Secret. Fontaine's DC. Dit is hun nieuwste single. Dit is Liberty Bell. I of ready, steady That violent, how do you do? And the lawyer went and He was sleeping in a phone booth. He's just very, very tired of having that same old boring conversation. Just like me, just like you, man is on a nod, yeah. What you gonna do about it? You know I love that violence that you get around here, that kind of ready, steady violence hard boiling, how do you do? The lie when a steady wife sleep in a phone booth. He's just very, very tired of having that same old boring conversation. Just like me, just like you, man, it's on the notch, yeah, what you gonna do about it? Is it easy? Just to try it. Is it the same old lie? Well, is it liberating? just to be so fine happens all the time. You know I love that violence that you gallow when the cow wind blows down you news of the marriage of the socialites money to another one's land And our but one we're abused to stand, yeah He's just very ridicule and it's coming from the back row Side row, never even tried row Nice man if you knew him well I heard he owned a place called the Liberty Bell, yeah Well, is it easy? I think I'll try it Cause it's the same old lie I'm finally liberated just to be so fine. Happens all the time. Well, come on, come on, come on, come on, come on. 走马，走马，走马，走马，走马。 Volgens mij eh, was de tekst op en toen zei hij eh, tomaat, tomaat, tomaat. Ik hoor eh, van meerdere mensen, krijg ik door dat ik dubbel te horen ben op de tv. Dames en heren, mag ik jullie verzoeken de radio aan te zetten. Dus ja, helaas Ziggo Kanaal 44 op dit moment dubbel te horen. Ik ga het meteen doorgeven nu. Ehm, hopelijk kunnen ze er dan nog snel wat aan doen. Maar ik hoor ook dat op de FM dat het, dat het geluidskwaliteit gewoon perfecto is. Dus dan kun je gewoon lekker tot 11 uur vanavond blijven luisteren. Het was eh, de nieuwe single van Fontaine's DC, ook op Best Cap Secret eh, te vinden dus, toegevoegd aan de line-up. Nou, later vanavond, later dit uur nog eh, meer van die namen. Nu tijd voor een classic, Back to the 80s. Het zijn de Stranglers en live shows No Mercy.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

Stranglers. En eh, een classic uit eh, de 80s, No Mercy. Ehm, ik ben ook eh, heel erg benieuwd wat jij wil horen op deze woensdagavond, 29 januari 2020. Wat wil jij horen? Geef het even door via de digitale brievenbus van de lokale omroep Voor dit programma is dat facebook.com slash Going Underground Alternative Radio. Dus een lange slash, maar ehm, makkelijk te vinden lijkt mij. Facebook.com slash Going Underground Radio voor jouw eh, favoriete alternatieve track. En gisteren stonden ze in eh, ja, een uitverkochte Ziggo Dome, eh, Slipknot. Ehm, verschillende reacties. Ehm, ik heb vooral gehoord eigenlijk ja, dat ze er zo'n beetje alles aan hebben gedaan om een onvergetelijke show neer te zetten. Maar ja, dat het geluid dat het een beetje de band in de steek liet. Dat ook Ehm, dat ze een beetje de massa, de mensenmassa eh, mee moesten krijgen. Dat is natuurlijk ook altijd eh, wat lastiger in zo'n mega grote zaal. Ehm, en er was ook eh, nog een dingetje bij dat concert. En dat waren de, mm, de mobieltjes die zijn gestolen. Dat is super populair tegenwoordig. Super cool om te doen blijkbaar. Ehm, om mobieltjes te gaan stelen bij concerten. Zijn gewoon mensen dan zeg maar vooraan bij het podium die dan meedoen in de moshpit. En blijkbaar zijn er dan hele groepen groepen uit Roemenië die ehm, ja, toch om een of andere reden er zo bij kunnen. Die hebben daar blijkbaar hele slimme trucjes voor of zo. Ook als je hem gewoon in een tasje doet met een heel eh, moeilijke ritje, zeg maar, dat er ook nog eens goed verstopt zit. Toch weten ze hem dan eh, toch mee te nemen. Dus uh, ja, als je de volgende keer kijkt in ieder geval uit. Ehm, zijn echt ehm, nou, heel, heel wat aangifte gedaan volgens mij. dat, is, dat, is, in ieder geval flink balen. Um, uh, nou ja, eh, ik ga iets, uh, iets van uh, Slipknot draaien om het, om het goed te maken dan in, in ieder geval. Dit is Wait and Bleed. I felt the air rise up in me Kneel down and clear the stone of leaves I wander out where you can see Inside my shell I wait and bleed I felt the air rise up in me Kneel down and clear the stone of leaves I wander out where you can see shall I wait and bleed Goodbye, a of this time Everything is turning Me red the is standing straight up This is not the way I me I can't control my shakes, how the hell did I get here? Something about this, so very wrong I to I wish I didn't like this Is it a dream or a memory? in my mind I've been taking your breath away

Zo, haha, Slipknot en uh, Wait and Bleed. Een jaar of eh, twintig eh, geleden brachten ze dat uit op het album Slipknot. Ja, gisteravond dus in het Ziggo Dome. Nou, mooi hebben we dat ook even gedraaid, die uh, Even hè. Ja. Voor de buren lastig vallen aan het eind van de werkdag, maar... Ehm, ik hoor ook inmiddels weer van ehm, verschillende bronnen, betrouwbare bronnen, dat het eh, geluid op de FM eh, of, of, op de tv weer goed is. dus dat is mooi. Dus de nieuwe inhaler, We've Got To Move on do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Ah. of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. You're probably something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt that I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close, and I can't say no, I can't say no. Careful nibble your tongue when we all fall asleep, where do we go? Billie Eilish. Eilish. Billie Eilish is het eh, binnenkort, hè? Want ja, zij eh, doet de James Bond-song eh, als jongste artiest ooit. Billie Eilish en van het album wat vorig jaar is verscheen, haar debuutalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Bury a Friend, daarvoor Inhaler en We've Got To Move On. Ja, en afgelopen maandag, maandagnacht was het, zondag maandagnacht, toen waren de, de 62e Grammy Awards. En nou, Billie Eilish, zij is ook de grote winnaar geworden. Hè? De 18-jarige Zanderes die mocht namelijk vijf beeldjes mee huis nemen. Billie Eilish die ontving eh, de prijzen voor Record of the Year voor Bad Guy, Album of the Year voor When We All Fall Asleep Where Do We Go, Song of the Year voor Bad Guy, Best New Artist en Best Pop Vocal Album. Nou ja, dat, eh, die behoren natuurlijk eh, nou, in ieder geval vier van de vijf tot de belangrijkste Grammy Prize die een artiest kan winnen. verder nog, in het hoekje alternatieve muziek ook wel leuk om te melden. Best Rock Performance is voor This Land van Gary Clark Jr. Eh, best Metal Performance, eh, eh, Tempest van Tool, waar ik volgend uur nog iets van draaien. Best Rock Song, ook Disland van Gary Clark Jr. Best Rock Album is Social Cues van Casey Elephant. En Best Alternative Music Album, Father of the Bride van Vampire Weekend. Ehm, ja, vanavond eh, tot 11 uur en, eh, draai ik een, eh, een, aantal namen die ja, nou, afgelopen vrijdag zijn bekendgemaakt als line-up voor Best Cap Secret. Ehm, nou, ik heb al een aantal namen gedraaid, onder andere de headliners, ehm, Massive Attack, vond, nou, niet Fantasy maar die staan er wel, The Strokes, The National. En ook deze act die is daar te vinden op vrijdag, vrijdag 12 juni. En dan heb ik het over Dope Lemon. En Dope Lemon, daar heb je misschien nog nooit van gehoord. Dat is een eh, project van Angus Stone. Die naam die ken je misschien wel eh, van het duo Angus en Julia Stone. Want Angus Stone die raakte eh, met lief Julia met regelmatig die gevoelige snaar. Hè. In 2018 waren zij volgens mij ook al op Best Kept Secret te zien. Nou, onder zijn eigen project Dope Lemon kanaliseert Stone zijn innerlijke biff, Big Smooth Cat. Dus met andere woorden, de coole lekker die het liefst onder genot van een whisky en een handgerolde sigaar zijn favoriete platen onder de naald legt. En zich niet bekommert om de chaos van de buitenwereld. Nou, als eh, die favoriete platen voor jou gemaakt zijn door artiesten als Kurt Vaal of The War on Drugs, hè, die ook beiden op eh, dat eh, festival hebben gestaan, dan is Dope Lemon het warme bad waarin je heerlijk wegzakt. Ehm, ik stel je graag voor aan Dope Lemon en een track die hij een jaar of vier geleden uitbracht. Dit is Marinade. wanted to die by a river. She wanted the tide to come up and drag her away. So that when she's dreaming, she could watch the tree line fall away. She used to draw rainbow faces in the sand. the rainbow made the face sad. Had bits of foam coming out the bottom of its mouth. It's kind of funny that way. What do you en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl We ze zijn terug. Faith No More. Ze komen naar de Avals Live. Na een pauze van vier jaar gaat uh, eh, Faith No More eh, weer, op tour. En eh, maakt op 3 juli 2020 een stop in uh, Live. En de kaartverkoop die start aankomende vrijdag, vrijdag 31 januari om 10 uur. Dus be aware. Faith No More, dit was Midlife Crisis. En dan... Deze dame. Ja, dit gaat als een lopend vuurtje, maar dat kan ook niet anders met zo'n titel. Dus een nieuwe single van Celeste, Stop This Flame.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

my love. We schrijven hem op. We schrijven hem op voor het eindejaarslijstje. Uh, zo. Spraakgebrek. Eindejaarslijstje 2020. Uh, eh, Celeste, nummer 1 ook in eh, de BBC Sound of 2020. Dit was eh, haar nieuwe zin al. Stop this flame. Gaat als een lopend vuurtje. Maar ja, hè, dat kan ook niet anders met zo'n titel. Erik, die vroeg deze aan via facebook.com slash going underground alternative, alternative radio. Dit is Ils. gevraagd door eh, Erik. Last up, This down. Afgelopen maandag, 75 jaar geleden, dat uh, Auschwitz eh, werd bevrijd. Ehm, ik dacht, ik moet deze gewoon weer eens gaan draaien. Ook omdat het zo'n waanzinnige mooie plaat is eigenlijk. Het is een plaat die zoveel historie vertelt. De muziek die is ook nog eens prachtig. Eh, het is een nummer met een boodschap. De boodschap van het nummer luidde eigenlijk heel simpel. Wat toen is gebeurd, kan weer gebeuren. Een waarschuwing eh, als het ware. En ik durf het persoonlijk ook wel het eh, mooiste Duitse slash Duitsstalige liedje ooit te noemen. Komt in 1983. Werd ook een redelijke hit destijds. Het is van Bab en de Kristalnaag. Over de, ja, gewelddadige en vernielende acties die, tegen de Joodse bevolking... Uh, nou ja, luister zelf maar. Het wordt prachtig vertaald en verteld. dat ik mij dat het klaut. Dat sich irgendjemand in mich verirrt. Ihr Geräusch niet ins Laut, manchmal klirrt vertraut, selten so, dass man direkt durchschaut. Man wird wach, rief die Ohren und sieht, in een Bild zwischen Bruegel und Bosch. Gaming stellen Sirene jet jet. Weil Entwarnung nur halb so viel goss, et ruhig noch Kristall nach. In der Ruhe vom Sturm war die Stadt, ganz klamm heimlich verlöst wer die Stadt. Und Raktionen inkognito hasten vorbei, offiziell sind die Nietchen dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit, Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Halali und grenzenlos geil, nur Vergeltung brüllt zitternd verneid in der Kristallnacht. sich gehört. Für die schwule Verbrecher sind Ausländer aus, das sind brauchen wir, der sie verführt. Und dann rettet kein Kavallerie, keine Zorro kümmert sich darum. Der bis höchstens ein Z in der Schnee und verlallend Verlässlichkeit um, na und Kristallnacht. Striche Drucknur, die ist eine blindende Taube, Strubbelpeter für Hänger dreifach variierter Dürr. Und der Wächter mit dem Schlüssel und hält sich im eins für jetzt wie eh. ein Genie, weil er Auswege pulverisiert und verkölft ihr in Klaustrophobie. In der Kristall vom Marktplatz wie ich Unmaskiert hüpfen im mit dem sich. Sammelt stehen, schliebet Metz auf die, die Schuld verbetzt, Brot der Lynch macht für jüngste Gericht Und zum Laden nur flüchtig vertäubt, die Galeeren schon längs unter Dampf. Wie dem Hafen auf Sklaven gewalt, ob der Schrott aus dem ungleiche Kampf, aus der Kristallnacht. Fische verdrieb oder quält. Da wo Hinger macht Geld ist, wo stark sie die Welt ist, von Gusch und Schrammstollen entstellt. Wo man Hymnen und Kampfsuja bläst, in barbarische Gier noch Profit. Hosianna und kreuzig den Röhm, wenn man irgendeine Vorteil drin sieht. Omdat wat is gebeurd nooit weer mag gebeuren. Bab en eh, de Kristalnaag. Ik wil het eh, ook nog heel even met je hebben over eh, de Nederlandse band De Wolf. Want De Wolf is namelijk Nederlandse ambassadeur van Records Day 2020. En speciaal voor deze editie verschijnt er een 10-inch single van de band. Uh, direct to disc opgenomen in uh, eh, Artone Studio in Haarlem. En deze single die is eh, gedurende de dag gratis en exclusief verkrijgbaar in gelimiteerde oplagen van 5000 stuks. Nou, Records Day dat vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 april in 100 onafhankelijke platenzaken in Nederland. Hè, ook onder andere in de platenzaak Sounds in, in Tilburg. Zij spelen daar ook trouwens, de Wolf. En de eerste 5000 klanten die tijdens Records Day 2020 een aankoop doen in een van de deelnemende platenzaken die krijgen gratis een eh, nou, Record Store Day single van The Wolf mee naar huis. En voor het eerst niet een 7-inch signal maar een 10-inch eh, stuk. Dus ja, de live en direct-to-disc eh, opname komen hiermee namelijk nog beter tot hun recht. En het betreft de singles Made It To 27 en Nothing's Changing van hun laatste album Tesken Tapes. Ook verschijnt op Record Store Day 2020 de dubbelaag Electro Cyrus 21st eh, Century Heavy Blues, Rare Grooves and Sounds from the Netherlands Volume 2. Dat is een compilatie van eh, respectabele Nederlandse namen als Dawn Brothers en John Franca, The Grand East tot overzeese smerige bluesrock van eh, nou, Ian Siegel en Luther Dickinson. Het beste wat eh, de periode 2017 tot en met 19 aan Woods-muziek te bieden had. Opgenomen in nou, de Wolfs eigen Electrosaurus Southern Studio in Hartje Utrecht. Nou, dat vind je allemaal op die verzamelaar in een beperkte oplage van 666 stuks het duivelend, eh, duivelse getal. Op eh, dubbel goud vinyl. En uh, nou ja, Record Store Day, ik, weet niet of je weet wat het is. Er zijn toch nog veel mensen, merk ik ieder jaar, die niet precies weten wat het is. 13 jaar geleden is dat ontstaan in de, de Verenigde Staten, hè, waar anders. En inmiddels vindt dit unieke evenement plaats in meer dan 2000 onafhankelijke platenzaken in Amerika, Europa, Australië en ook Japan. En in Nederland wordt het evenement op 18 april voor de 11e keer gevierd. Mook, Tim Knol, Blauwzoen, Triggerfinger, Kensington, Typhoon, Eefje de Wissig, Jet Rebel, Clawboys Claw en De Staat. Beginnen de Wolf allemaal voor als uh, eh, Record Store Day ambassadeur in eh, Nederland. Dit is de nieuwe single van De eh, Wolf, die heet Nothing's Changing. I pick up Dit is het regionieuws. Bij de vliegbasis Schilsen en Rijen zijn afgelopen dinsdag drie mannen opgepakt. Dat heeft de koninklijke marechaussee gemeld. Het drietal wordt verdacht van heding. Zo trof men diverse goederen aan en voertuigen die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. Bij de actie waren ook politieagenten aanwezig. De komende dagen wordt er onderzoek gedaan naar waar de spullen precies vandaan komen. Het is een beetje een vreemde deal dat de leverancier van propaangas Primagas alleen wordt verplaatst van Goorden naar Tilburg als langs de A58 45 tot 185 extra woningen worden gebouwd. Twee fracties hebben dat afgelopen dinsdagavond gezegd tijdens een raadsvergadering in Goorden. De extra woningen komen er namelijk. Alleen de grote vraag is, wordt de nieuwe wijk Bakentand een royaal opgezette groene en luxe wijk? Of wordt het een wijk zoals er al meerdere zijn in Goorlen? Waar, zoals we weten, de woningen vaak dicht op elkaar staan. Tot zover het regionieuws. Oké, dankjewel Erik. En eh, zo meteen muziek van onder andere The Waterboys, World Party en de nieuwe Pearl Jam komt eraan. Als ik zaterdags op het veld sta, is het oorlog. Dan gaat het maar om één ding: winnen. Verliezen is voor losers. Tenminste, dat roepen ze vanaf de zijlijn. Met een rode kop zie ik ze schreeuwen dat we de tegenstander af moeten maken. Tegen de grond schoppen, zonder genade. Want we zijn toch zeker geen mietjes? Of wel dan? Het ergste is nog als ik hoor... Jongen, ik schaam me voor je. Dat vind ik echt niet leuk van papa. Volgens mij vergeet hij soms dat ik pas tien ben. Geef kinderen hun spel terug en word weer gewoon toeschouwer. Dit was een boodschap van Sieren.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 Party. En een echte classic eh, uit de jaren 80. The Hole of the Moon. Aan het begin van het eh, tweede uur. Going Underground op lokale omroep Goorlen. Welkom, wees welkom. Eh, het is ja, nog tot 11 uur vanavond. Lekker veel alternatieve muziek. Waar heb je zin in? Geef het even door via de digitale brievenbus. Facebook.com slash Going Underground Alternative Radio. Carl Walliner, hij zat in de Boys, maar ook in dit bandje. Ja, de Boys Carl Walliner die zat een jaar of drie eh, in die band. Hij uh, deed ja de keyboards. Maar eh, in 1986 toen begon hij met zijn eigen project. En dat was dit, World Party. En die scoorde toch ook, eh, ook een aantal, aantal fijne liedjes. Die uh, Way Down Now, die heel erg op eh, de Stones lijkt. Ook dit, Ship of Fools, Is It Like Today. En wat heel veel mensen niet weten, zij hebben ook een original op hun naam staan. Want ja, Robbie Williams die scoorde ooit een hit met She's The One. Maar het origineel is toch daadwerkelijk van World Party. Even een klein stukje dan. Dit is dus het, uh, het origineel. Real Party en eh, She's the Dus eh, niet van Robbie Williams. Nooit meer vergeten, nooit meer vergeten. Je leert nog wat is hier. En dat allemaal voor je belastingcenten. Kost een, kost een beetje en je krijgt er zoveel voor terug. Waterboys, Hall of the Moon en Road Party met Ship of Fools. Dit is nieuw. Dit is een nieuwe van Pearl Jam. 27 maart dan komt het nieuwe album uit. Het 11e album, Gigaton. Dit is daarvan het eerste voorproefje. Dance of the Clairvoyants. Pearl Jam. op het basloopje. Jam. En iedere keer als ik hem nou draai, dan moet ik opletten dat ik niet eh, de Dance of the Clairvoyants zeg, maar het is Dance of the Clairvoyants. Volgens mij betekent dit iets zoals eh, de dans van de helderziende. Het was eh, de nieuwe van Pearl Jam. Nieuwe album komt in maart dus uit. Gigaton, het elfde album van Pearl Jam. Het eerste in maar liefst zeven fucking jaar. Nou, ehm, dan, ja, dat, ik zei nog, let op dat basloopje. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Het lijkt wel heel erg hierop, uh, jongens. Eh, namelijk de Breeders. Ja, met Cannonball. Nou, daar moeten ze de spreekwoordelijke inspiratie vandaan hebben. De, de spreekwoordelijke, mosterd vandaan hebben is dan inderdaad. Hier nog wat getik. En begint nou dat uh, Ja, dat, dat is hem wel, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Breeders. Nou, doen we de Pixies eh, daarna. Mooi triootje wordt dit. Ho, ho, ho. Dit is eh, Cannonball. mee te doen, maar vergis me dan nou altijd van, uh, eh, komt nou het gitarenloopje of, uh, of het drumpartijtje. Nou. Eh, The Breeders en Cannonball. Nou. Dan is er natuurlijk een kleine stap naar de Pixies. Want ja, hè, The Breeders, opgericht natuurlijk door Kim Deal. En zij was dan weer uh, bassist in deze band. De Pixies, ontzettend belangrijk voor de alternatieve muziek. Dit eh, kwam van het album eh, Doolittle. verzinnen, daarna pas microfoon op uh, Pixies, en eh, ja, wat een klassieke album is dat nog steeds. Hè? Dat Doolittle van eh, de Pixies. De Baser, de die stond er ook op. En Monk, This Monkey's Gone to Heaven. En uh, hey, ook leuk. En nou, nou, dit was Here Comes Your Man. Nirvana is uh, ongelooflijk, hè, vooral Kurt Cobain, ongelooflijk veel geïnspireerd door eh, dit geluid. Door de Pixies met Here Comes Your Man. Daarvoor de Breeders met Cannonball. En dan ja, kan deze er eigenlijk ook nog wel achteraan. Want hey, Black Francis, hij was natuurlijk weer de frontman, de zanger, de oprichter van de Pixies. En nou ja, die ging vanaf 93, ging hij solo, hè, na de Pixies, ging hij solo verder onder de naam Frank Black. En eh, ja, toen bracht hij dit uit. van dit geluid. Frank Black, Black Francis en eh, Headache. Nou ja, en Frank Black, hij was weer van de Pixies. En Kim Deal, die was weer van de Breeders. En zo heb je een heel mooi uh, triootje. Zo mooi verpakt. Och. Ehm, nou ja, dan is het nou wel toch weer tijd voor iets nieuws. Afgelopen vrijdag kwam het eh, nieuwe album van Eefje de Visser uit. Ontzettende eh, positieve reacties. Allemaal vijf sterren recensies. Ook onder andere door de Volkskrant heeft er een mooie recensie aan gewijd. Bitterzoet, zo heet het. Dit is daarvan de nieuwe single. En die heet Oh. Oh, ja. Oh. Meer niet, maar ook niet minder. moeten van ervan houden. Het is ook niet echt eh, festivalmuziek. Hè? Dat je denkt van, oh, ik ga, even, naar een festival en dan gaan we feesten op Eefje de Visser. Nee, dat is het niet. Maar eh, het, is, uh, ja, het is poëzieachtig, hè? Dit, Bitterzoet, zo heet haar nieuwe album. Afgelopen vrijdag kwam het uit en dit is daarvan de nieuwe single Oh, Eefje de Visser. en ik vis er zo meteen nog even een, een verzoekje uit. maar... Ehm, daarvoor eh, onder andere de Pixies. En eh, ja, dat is ook wel leuk, want Rock Werchter die heeft weer een hele bak eh, namen bekendgemaakt. Zo zijn onder andere Volbeat, back en Sum 41 toegevoegd aan de line-up. We draaien een aantal dingen van de line-up van Best Kept Secret, maar hè, komt zo meteen nog. Ehm, maar eerst eh, ook, eh, oh, ja, ja, Best Cup Secret inderdaad. Eh, nog een aantal dingen van draaien. Maar ook Rock, Werchter heeft dus een paar namen toegevoegd. En naast Volbeat, Beck en Sum 41 zijn ook Anderson Paak en de Free Nationals, de Lumineers, Louis Capeldi, de Pretty Reckless, Skeen, Rag Bowman, Dermot Kennedy en Black Pumas toegevoegd aan het affiche. En eerder deze week maakte ook al het festival ja, bekend dat de Strokes ook op Rock Werchter te zien zijn. Dus mocht je een kaartje voor Best Cup Secret kunnen krijgen, kun je altijd nog Rock Werchter proberen. Eerste optreden van de New Yorkse band in België sinds twee 2002. <laughs> is nog langer geleden dan, eh, dan dat ze in Nederland eh, voor de laatste keer waren. Dat was in 2006 volgens mij. Eh, en ja, Rock Werchter heeft altijd een mooie line-up. Vier dagen lang duurt dat festival. Pearl Jam die staat er dus, maar ook onder andere Pixies. Hè, daar, daar, dat is waarom ik het dus even noem. Maar ook Kendrick Lamar, 21 Pilots, Faith No More, The Street, System of a Down, Tom York. Niet normaal staat dat dus allemaal gewoon. Ook de Strokes dus. En ook op Best Cap Secret dit jaar, de Strokes. Ik ga ze gewoon nog een keer draaien, maar dan met een andere. You Only Live Once. Afgelopen vrijdag ook al eh, gedraaid. Vorige uur Reptilia. Ik dacht, ik doe deze gewoon nog een keer. Ik had hier zo'n zin in weer. Eh. ja iedereen natuurlijk helemaal gehyped, hè? Belangrijk voor eh, nou ja, het gitaargeluid in de Zero's. Want bijvoorbeeld de Arctic Monkeys is zo'n band die hier enorm door eh, geïnspireerd is. The Strokes, volgens mij van een eh, derde album was het volgens mij. you Only Live Once. En zo is het maar net. Ik was ook afgelopen weekend gewoon een uurtje voor het slapen gaan of zo. het was gewoon een uur lang even gewoon weer filmpjes aan het kijken. Hè? Gewoon op YouTube, ouderwets. Deed ik heel veel toen ik een jaar of twaalf was op YouTube. En eh, ja, ik ben niet van eh, de MTV-generatie, eh, dus het was niet als ik uit school kwam dat ik dan de tas in de hoek deed en voor de buis clipjes ging kijken. Hè. In mijn tijd heb je gewoon YouTube, dus kun je zelf kiezen. En nou, dat heb ik afgelopen weekend weer gedaan. En ik, had alleen maar strokes. Ik had echt een strokes weekend dus vandaag. We zijn de Peppers. Chili Peppers en uh, Can't Stop. Ik zal hem eh, binnenkort dus ook een keertje weer op eh, vrijdag, vrijdagavond draaien. Dan verandert hij wel in Weekend Stap. Hè? Snap jij ook wel. Ehm, trouwens, die ja, vorige maand ontslagen Josh Klinghoffer... die is niet boos over zijn gedwonnen vertrek uit Red Hot Chili Peppers. Zo heeft hij verteld in zijn eerste interview sinds het nieuws naar buiten kwam... dat hij zijn plaats moest maken voor de terugkeer van John, Fruscia In een interview met Mark Moron voor dienst What the Fuck podcast... noemde Klinghoffer de beslissing van Red Hot Chili Peppers vrij simpel... en zei dat hij er eh, ja, geen vijandigheid tussen de twee eh, partijen was. Het is absoluut de plek van John om in die band te zijn. Dus daarom ben ik blij voor hem. Ik ben blij dat hij weer bij hen is. Klinghoffer zei eh, dat het nieuws al een eh, complete shock kwam. Maar eh, ja, het was eigenlijk geen verrassing, omdat hij al ja, wist dat Frashanti de afgelopen maanden met Flea had gejamd. En John en Flea die hebben een muzikale verbindenis. Ik zal nooit kunnen strijden tegen de bandy die hij en John hebben, al dus Klinghoffer. Nou, dat is in ieder geval mooi. Red Hot Chili Peppers en Kent Stap, ook op Pinkpop, hè? Ja, die headline Pinkpop komend, eh, komend eh, ja, dit, dit jaar in 2020. Ehm, ik eh, ja, pak er nog even een verzoekje bij. Facebook.com slash Going Underground Alternative Radio. Ik had voor een kortere slash moeten kiezen, maar goed. Ehm, dit is onder andere binnengekomen. En ik dacht van ja, die ga ik nog even draaien. Casey Elephant, een Grammy gewonnen voor het beste, ja wat is het, rockalbum volgens mij. Dit is een nieuwe versie, samen met Iggy Pop afgelopen vrijdag ook gedraaid. Broken Boy. Yeah. Eh, Casey Elephant samen met Iggy Pop. Iggy Pop muziek en Broken Boy. Zometeen nog een eh, extra lander van uh, Tool. Ehm, ik ga ook nog proberen Oasis. Ehm, en eh, nou ja, nou dan eh, die Avalanches. Want zij staan ook dit jaar op Best Cap Secret. Afgelopen vrijdag eh, werd een groot deel van de line-up bekend. Dus we hebben nu een beetje een idee hoe het festival eruit gaat zien. Zij staan op de laatste dag, zondag 14 juni. Debuutalbum Since I Left You van de Australische samplegroep Avalanches sloeg in 2000, hè, 20 jaar geleden, in als een bom. Eh, hè, want zij maken liedjes eigenlijk door eh, ja, een beetje te knippen en te plakken. Met samples maken we, zij weer eh, nieuwe nummers. Ehm, waarna Robbie Chatter, Chater en Donny Di Blasi jarenlang werkten aan het vervolg. Want in 2016 waren die Avalanches plotseling terug met het album Wildflower. Hè, met, dat, met dat hitje erop. Hè, ja. Het gooien ho hoge hoge ogen, hè, ook in de, in de jaarlijstjes, dus dankzij dat aanstekelijke hitje, hè, Frankie Sinatra. En eh, nou ja, bij het beluisteren van eh, die plaat snap je meteen waarom er zo lang aan gewerkt is. Duizenden samples uit eh, decennia en muziekgeschiedenis buitelen over elkaar heen in één lange psychedelische, funky en bovenal levenslustige trip. Dus ehm, ja, dit, op deze hebben ze dat misschien wel het allerbeste gedaan. Avalanches en Frontier Psych Tetris. Is Dexter ill? Ill, ill, ill today? Mr. Kirk, Dexter's in school. I'm afraid he's not, Miss Birchmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Oh, Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy, but surely expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It is the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane, sane, sane. boy needs therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy. Purely psychosomatic. That boy needs therapy. Lie down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Granny Gazoo, let's have a chew. I want I count three. That that that that, that boy, boy needs therapy. He was, white as a sheet. And he also made false teeth. Business continues below. Did I ever tell you the story about cowboys, bitches, Indians, and frontier psychiatrists? I, I, I felt strangely hypnotized. I was in another world, the world of 20,000 girls and milk and rectangles. To an optometrist, a man with a golden eyeball. And tighten your buttocks. Or juice on your chin. I promised my girlfriend I'd play the violin, violin. frontier psychiatrist. zoo. Let's have it, you. Now when I count three. That, that, that, that, boy, boy needs therapy. He was white as a sheet. And he also made false teeth. person. The Avalanches van Chirp Psychiatrist. En eh, nou, zoals je hoort, het is eh, heel wat eh, knip- en plakwerk geweest. Volgens mij zaten er toch zeker 21 samples erin. Heel veel dingen uit eind jaren 50, begin jaren 60, waarvan ze allerlei ja, uit onbekende krenten allerlei dingen hebben geknipt en geplakt. En nou ja, dit jaar dus op Best Cap Secret te zien. We blijven een beetje in de experimentele hoek, want we gaan eh, naar de Long Song. Dus, een plaat die eh, nou ja, langer duurt dan de gebruikelijke radiominuten. 2 tot 6 minuten. Hij is langer dan zes minuten. eerder ook al DJ Shadow bijvoorbeeld gehad. Hè, met Building Steam with a Grain of Salt. Of vorige week nog Kevin Ayers. Met ehm, goh, die hele lange titel. It begins with a pleasance. Once I awakened, but it ended with a curse. En uh, nou ja, nou iets recenter. We gaan eh, terug naar het jaar 2001. Vorig jaar kwam deze band uh, eh, naar keihard terug. Sloeg in als een bom dat album. Free Inoculum. Ik heb het over de band Tool. Begin jaren 90, toen brachten zij een paar albums uit. Undertone en Enema. Het was progressieve rock. En het werd steeds experimenteler. Voornamelijk op het, band, op, op het album Letter Alice. En nou ja... Daarop eh, staat onder andere dit nummer. Ehm, in 2006 kwamen ze ook nog met een album. Maar ja, dit wordt eh, toch wel gezien als een... Eh, ehm, ja, artistieke hoogtepunt, om het eh, zo maar te zeggen. Ehm, ja, tegenwoordig maakt het niet meer uit wat ze, wat ze uitbrennen. Ehm, want zo goed als ehm, in die tijd wordt het toch nooit eh, meer. maar die, eh, die frontman, hè, Maynard James Keenan, hij heeft nog wel een andere band, A Perfect Circle, heeft hij in de tijd veel mee gedaan. maar ik, ik ben te veel aan het lullen. Ik ga hem gewoon draaien. Dit is Tool en Schism. En daar had je hem dan. 7 minuten lang. toe. Vorig jaar ook nog in de En Schism van uh, eh, Letterus uit 2001. Eh, Ehm, ja, ik wou nou eigenlijk, ja, ik zit alweer uh, vijf minuten over tijd, maar ik wilde eigenlijk nog graag uh, Oasis draaien. Het heeft namelijk even geduurd, maar de Britten die stappen vrijdag eh, uit de EU met een deal. En ja, toch verandert er voor Britse en Nederlandse burgers en ondernemers voorlopig nog niks. nu.nl heeft de belangrijkste informatie op een rij gezet, kun je heel makkelijk vinden. Nu.nl slash Brexit.